Volgens die eh, Europese politiedienst, de Europol, houden die kopstukken zich bezig met eh, de invoer van cocaïne vanuit onder meer Colombia, eh, Brazilië en Ecuador. En dan naar nou, via West Afrika komen die drugs dan op de Europese markt. En alleen al in 2020 werd 7000 kilo eh, verhandeld eh, door dit netwerk eh, onderschept. onder meer in de havens van Rotterdam en op Aruba en in de Belgische stad Hasselt. In Servië en Nederland werden gisteren invallen gedaan. Meer dan 20 mensen zijn opgepakt. Ook werden luxe auto's, dure horloges en 3 miljoen euro aan cash in beslag genomen. En er zijn wapens, zware wapens en explosieven gevonden. De storing bij ING is weer voorbij. Klanten konden even niet betalen via de app en sommigen konden zelfs helemaal niet inloggen. De bank zegt nu op Twitter dat de problemen zijn opgelost. De afgelopen weken ging het wel vaker mis met de ING-app. Zo konden klanten eerder deze week ook al eventjes geen geld overmaken. Luxemburg kan vanaf volgend jaar weer 12 points krijgen. Want het land gaat na 30 jaar weer meedoen aan het Songfestival. Na 1993 stopten ze daarmee omdat ze het te duur vonden. En nu vinden ze het tijd om weer mee te doen omdat het goed kan zijn voor het imago van het land. En leerlingen van een middelbare school in Groningen hebben misschien wel de oudste conciërge van ons land. Johan is al 85 jaar, maar loopt nog steeds rond door de schoolgangen. Deze week was hij jarig, dus verraste zingende scholieren hem met bloemen. Heel mooi. Prachtig. Dat doet u echt wat, hè? Ja, had ik echt niet gedacht. Had ook niet gehoefd, maar ik vind het geweldig mooi. Ja, stiekem is Johan al een tijdje met pensioen, maar hij doet nog twee dagen per week klusjes op de school. Krijg je nog het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Het is nog 18 tot 22 graden. Later vandaag is er wel kans op een bui. Morgen is het droog en zonnig en zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in de regio Noord-Holland... een paar uitzonderingen met meer vertraging... zoals op de A2 Amsterdam richting Utrecht... Tussen Breukelen en Maastricht daar 3 kilometer file vertraging is een kwartier. Er komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A27 Almere richting Gorkum tussen, af, tussen Hilversum en Knopert Lunette. 10 kilometer file rijden daar en een vertraging van 25 minuten. En tenslotte de N230 Utrecht richting Maasen.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 De Europese politieorganisatie Europol heeft op de Balkan een groot drugsmokkelnetwerk opgerold. 23 mensen zijn aangehouden. Ook zijn auto's, horloges en 3 miljoen euro aan cash in beslag genomen. Ook zijn er zware wapens en explosieven gevonden. Ruan Tachi doet voorlopig zijn eigen verdediging in het liquidatieproces Marengo. Taghi zit zonder advocaat sinds Ines Weski vorige maand werd gearresteerd. Het weer, vooral in het zuidwesten nog bewolking. In de rest van het land zonnig. Het is 18 tot 22 graden. Morgen zonnig met lokaal af en toe een bui.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 On the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, years they we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay.